In twee plaatsen ten noorden van Londen leidde de storm gisteren tot overstromingen. In het noordwesten van ons land komen nu al zware windstoten voor. Bij Heusden klapte vannacht een auto op een omgewaaide boom. De inzittenden raakten niet gewond. De politie heeft gisteravond en vannacht op meerdere plaatsen een einde gemaakt aan illegale feesten. In een bedrijfspand in Rotterdam waren zo'n 100 feestgangers aanwezig. Het is onbekend of zij een bekeuring hebben gekregen. Ook in Haastrecht in Zuid-Holland werd gisteravond een feest beëindigd in een bedrijfspand. Daar waren zo'n 20 mensen bij elkaar politie heeft meerdere boetes uitgeschreven. En in de bossen bij Koningsbos in Limburg hielden jongeren een feestje. Toen de politie arriveerde gingen ze er vandoor. Bij een bowlingbaan in de Amerikaanse plaats Rockford zijn gisteravond drie mensen doodgeschoten, onder wie twee tieners. Drie anderen raakten gewond. De politie heeft een 37-jarige verdachte aangehouden. Waarom hij schoot is nog niet duidelijk. De lokale autoriteiten gaan ervan uit dat hij zijn slachtoffers willekeurig heeft gekozen. Opnieuw zijn in Veen in Brabant auto's in brand gestoken. Honderden mensen gingen de straat op om naar de branden te kijken. Het is al een paar nachten op rij onrustig. De burgemeester noemde gisternacht een dieptepunt. Toen werd er volgens hem een vuurwerk naar de brandweer gegooid. In Veen is het al jaren een traditie om sloopauto's in brand te steken. Het weer, het is onstuimig dus en nat. Op de Wadden en in Friesland waait het stormachtig. In het binnenland kunnen windvlagen overlast geven. Verder veel regen en het is zo'n 7 graden. In de loop van de middag neemt de wind af en dan trekt de regen langzaam weg naar Duitsland.